Mark Hokke met het NOS-journaal. Er komen steeds meer bij Bangladesh. Artsen van de Internationale Organisatie voor Migratie... hebben tientallen vrouwen behandeld die slachtoffer waren van seksueel geweld. De Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh zijn het geweld in hun thuisland Myanmar ontvlucht. De Britse luchtvaartautoriteit dreigt met juridische stappen tegen Ryanair... wegens het misleiden van passagiers... Vandaag kondigde Ryanair aan dat er opnieuw honderden vluchten worden geschrapt vanwege problemen met het inplannen van personeel. Volgens de topman is zijn maatschappij niet verplicht om alternatieve vluchten te vinden voor gedupeerde passagiers. De luchtvaartautoriteit bestrijdt dat en eist dat de topman van Ryanair zijn uitspraken publiekelijk corrigeert. Er zijn nog maar weinig meldingen binnengekomen van seksueel misbruik in de sport, meldt Nieuwsuur. Bij de commissie De Vries, die er speciaal voor is ingesteld, zijn ongeveer 100 berichten binnengekomen maar het gaat erbij ook om tips en aanbevelingen. Waarom het er zo weinig zijn is niet duidelijk. Slachtoffers van seksueel misbruik in de sport kunnen zich nog tot 1 november melden. De Waddenvereniging is bezorgd over de vondst van een nieuw gasveld bij Schiermonnikoog. De vereniging hoopt dat er geen toestemming komt om naar het gas te boren. Een woordvoerder noemt gaswinning niet meer van deze tijd. Het nieuw ontdekte gasveld ligt zo'n 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De politie heeft in een schuur in het Brabantse Asten een groot aantal wapens gevonden. Het zou onder meer gaan om pistolen, revolvers, geweren en een mortier. Er is een man van 49 uit Helmond aangehouden. Het wapenarsenaal werd bij toeval gevonden tijdens een groot onderzoek naar uitkeringsfraude. Het weer. Vannacht toenemende bewolking en in Zeeland gaat het later in de nacht regenen. Morgen is het overwegend bewolkt met een bui en af en toe zon.